En dat kan nog beter. Daarom adviseert de Raad het ministerie om over te stappen op een ander vaccin. Ja, er is eh, inmiddels een vaccin op de markt wat eh, nog effectiever is... zodat er nog meer gevallen van kanker kunnen worden voorkomen. En we hebben ook gevonden dat het ook genetisch bratten zou kunnen voorkomen. Dus op die manier zijn er ook andere ziektes dan kankers te voorkomen met vaccinatie. HPV is seksueel overdraagbaar en heel besmettelijk. Jaarlijks krijgen zo'n 1100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. In de hoger beroepszaak over de moord op Peter R. de Vries... is vanochtend een belangrijke anonieme bedreigde getuige gehoord. Die deed een boekje open over de man die de moord zou hebben georganiseerd. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt wat hij daarover zei. Hij vertelde dus eh, deze eh, anonieme bedreigde getuige... wat eh, verdachte Christian N. M. allemaal heeft gezegd. Dat de moord op de Vries moest worden uitgevoerd en dat dat snel moest. Hij stond onder enorme druk zei de getuige. En hij zette ook de uitvoerders onder hele grote druk. Hij dreigde de moeder van een van de uitvoerders te vermoorden als die zou praten. De verdachten zeiden verder niks vandaag. Zij beriepen zich op hun zwijgrecht. En hij moest een debuut gaan maken bij Oranje. Maar het is balen voor spits Max Meerdink. Hij is vanmiddag op de training van het Nederlands elftal geblesseerd geraakt. De debutant van AZ is naar huis gegaan. Daardoor mist Oranje opnieuw een spits. Want voor de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Malta... zijn ook Memphis Depay en Wout Weghorst niet beschikbaar. Nu lijkt Donjel Malen donderdag in de spits te staan. Ja, dat kan ik inderdaad ook spelen. En dat heb ik voorheen ook gespeeld. Ook voor zelf aan en PSV-tijd. En nu speel ik ook wel weer wat meer eh, in de spits bij Aston Villa. Dus ja, voor mij is het ook zeker eh, iets dat, dat ik gewoon kan we gaan zien wat de, trainer wil doen. Donderdag speelt Oranje tegen Malta. Zondag komt Finland op bezoek. Het weer, het blijft voorlopig bewolkt met vanavond en vannacht vooral in het noorden wat motregen. Kouder dan 13 graden wordt het niet. Morgen opnieuw veel grijs met middags in het noordwesten wat regen. En het wordt dan 17 of 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken ongeveer 5 minuten vertraging. Op de A5 naar Amsterdam, daar moet je wel 10 minuten geduld hebben... voor de aansluiting met de A10. Op de A10 bij knooppunt Koenplein. Op de Ring Noord is de vertraging ook 10 minuten. Op de A1 naar Amsterdam sta je nog een half uur in de file tussen Naarden en Muiden.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 Volgens Duitse media zijn haar beide adoptiekinderen door de politie meegenomen om sporen veilig te stellen. De Eerste Kamer heeft Meili Vos van GroenLinks PvdA aangekozen als nieuwe voorzitter. Ze volgt VVD'er Jan-Anthony Bruin op... die minister van Volksgezondheid is geworden in het demissionaire kabinet. In Zaandam is een man van 23 aangehouden... die mogelijk betrokken is bij een grote bankpasfraude bij een hospice in Ermelo. Hij zou met twee anderen eerder dit jaar met de pinpas van het hospice... voor 100.000 euro aan luxe goederen hebben gekocht.